Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De atten van Robert M. vinden de eis van 20 jaar cel van het OM veel te hoog. Volgens hen moet worden meegewogen dat de hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak verminderd toerekeningsvatbaar is verklaard. De advocaten van Robert M. hebben op bijna alle punten uit de aanklacht om vrijspraak gevraagd. Ze zeggen dat de bekentenis niet voldoende is voor een veroordeling en dat een deel van het bewijs onrechtmatig is verkregen. Anders Breivik wil worden berecht als een psychisch gezond en toerekeningsvatbaar persoon. Dat zei zijn advocaat op de eerste procesdag in Oslo. Breivik wil morgen een verklaring voorlezen waarin hij uitlegt wat zijn motieven waren voor de massamoord. Ook wil hij deze week meer vertellen over zijn ideologie. Zijn advocaat benadrukt dat Breivik het recht heeft om een verklaring te geven. Het OM in Groningen eist 10 jaar cel tegen de man die zijn dochter van 11 zwanger maakte. Het meisje beviel in maart vorig jaar tijdens een schoolreisje van een dochter die door hem bleek te zijn verwekt. Volgens justitie heeft de vader zijn dochter vanaf haar zesde zeker 300 keer misbruikt. De rechter bepaalt over twee weken of de vader ook echt 10 jaar cel krijgt. In Amsterdam is journaliste en omroepster Ageet Scherphuis overleden. Ze werd in 1956 tv-omroepster bij de AVRO. In de jaren 70 zette Scherphuis in voor de vrouwenemancipatie. Onder meer bij het blad Serpentine en het tv-programma Ot en Hoe zit het nou met zien? Daarnaast was ze journalist bij het opinieblad Vrij Nederland. Ageet Scherphuis is 79 jaar geworden. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht op veel plaatsen lichte vorst. Morgen begint droog met in het oosten nog wat zon. Later op de dag vanuit het westen regen. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files van 3 kilometer of langer in de Randstad staan onder meer op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Daar staat tussen de en Laren 3 kilometer. Op de ring Amsterdam de A10 West richting Zaanstad ook 3 kilometer voor knooppunt Koenplein. A12 Den Haag naar Utrecht tussen Gouda Nieuwebrug 5. En verderop in de richting Arnhem 3 kilometer bij Bunnik. A13 richting Rotterdam 5 kilometer tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein. Op de A15 Europoort richting Rotterdam. Daar rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen Spijk en Nissen en knooppunt Vaanplein. En verderop richting Gorkum staat 4 kilometer bij Sliedrecht-West. Op de andere rijbaan staat 3 kilometer bij Sliedrecht.